Twee uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. De stint is terecht van de openbare weg gehaald, zegt de rechter. Na het dodelijk ongeluk met de stint in Os besloot minister van Nieuwenhuizen ze te verbieden, ook al was het onderzoek nog niet afgerond. Een kinderopvangorganisatie uit Almere wilde dat de stint weer de weg op mag, omdat het alternatieve vervoer te duur zou zijn. De rente op studieleningen gaat omhoog. Minister van Engelshoven zet de verhoging in 2020 door. Studenten die dan aan een opleiding beginnen en een lening nemen... zijn daardoor per maand 12 euro extra kwijt aan het terugbetalen. Studentenvakbonden, enkele linkse oppositiepartijen... en de jongerenafdeling van het CDA zijn tegen de verhoging. Chauffeurs van Qbus in Ter Apel dreigen voorbij haltes van het asielzoekerscentrum te rijden. Volgens de ondernemingsraad veroorzaken asielzoekers uit veilige landen als Turkije en Albanië veel overlast en zouden ze chauffeurs en passagiers bedreigen. De OR van Qbus roept de overheid op er een oplossing voor te vinden. Een politieagent die in het district Zuidwest-Limburg werkte... is opgepakt omdat hij informatie is gelekt. Volgens het Openbaar Ministerie pleegde de man van 40 computervredebreuk... en heeft hij zijn ambtsgeheim geschonden. Er wordt door het OM nog gekeken of hij ook informatie naar criminelen heeft gelekt. Er loopt een disciplinair onderzoek naar hem. In het Huigenspark in Den Haag is vannacht opnieuw een grote groep dode spreeuwen gevonden. Het gaat om 150 vogels. De afgelopen weken lagen er ook al dode spreeuwen in het park. De dierenambulance en de gemeente Den Haag weten niet wat de doodsoorzaak is. De Voedsel- en Warenautoriteit is gevraagd onderzoek te doen. Het weer. De bewolking neemt toe en plaatselijk kan er regen of motregen vallen. De temperatuur ligt rond 14 graden. Vanavond regenachtig, morgen neemt in de loop van de dag het aantal buien af... en breekt op steeds meer plaatsen de zon door... en het wordt morgenmiddag zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Goedemiddag en hartelijk welkom bij Matchbox op eh, deze uh, eh, 1 november van het jaar 2018. Ik ruik de oliebollen al bijna. Nog twee maanden zeg. Jo, gaat het hard. Ehm, dit is uitzending nummer 256. We zijn te luisteren via de kabel op 104.5, in de ether op 106.9. En als je wilt kijken en luisteren, dan tik je even in op internet. ZFM-live. Mijn naam is Bart van der Meer en we beginnen zo meteen met ACDC en Thunderstruck. En dan een Sly in the Family Stone en Thank You for Letting Me Be Myself Again. Veel plezier het komende uur. 70 was dit Sly en zijn hele familie Stone... met uh, Thank You for Letting Me Be Myself Again. En we begonnen met uh, Thunderstruck van ACDC uit 1990... van het album Razor's Edge. En dan gaan we nu even genieten, nagenieten eigenlijk... van de zomer die we hebben gehad. En dat doen we aan de hand van de zombies. Summertime. Summertime... met zang van Colin Blunstone. En dan zijn we alweer toe aan de top 40 van 50 jaar geleden. De Engelse top 40 met name. En er zijn deze week, in de week van 1 eh, november... vijf nieuwe binnenkomers. De laagste op 37 en de hoogste op 18. Op 37 vinden we de Baron Knights en An Olympic Record. Let's all go to Mexico. presents the British Hit Parade. They're training hard to better all the records they have made. The small faces are so fit. on Monday they will run, cause they have had the lazy Sunday bathing in the sun. Mm. Oh, wouldn't it be nice to win the 100 metres? The stars found a way, so no one else can beat us. He came off his bicycle and lay flat on his face. Oh, he was there a long, long time and thought he was a gunner. Twas well-known voice that brought him round with, Are you all right, Mr. O'Connor? Hey, peddling like the clappers round the race track. the race had almost come to an end sudden heard the chain crack just as I went round the bend. But my smile. long as the Beatles' latest song, and the Beach Boys never wanna do it again. The shop put out the flame, the Brown lit up again, and the Kinks were in a daze and couldn't train. Hey, hey, a friend of ours named Scott is a walker who is hot. He beat Hickory Hollis Tramp who got the crown. And in the morning there was yawning from a Welshman who was laid back in the camp. sensation. was eh, nummer 37, een Olympic record bij de, door de Baron Knights. En het was waarschijnlijk zo'n beetje hun laatste hitsingle die ze hadden. Ehm, dan gaan we nu luisteren naar de volgende die we binnenkomen. En die komt binnen op 35. En dat wordt... Oh, dat neem me niet kwalijk. Dat wordt eh, gespeeld door, eh, en gezongen door Nina Simone. En het heet Ain't Got No, I Got Life. shoes. Ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind, ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling. got my hair, got my head, got my brains, got my ears. I Got Live. En dat was Nina Simone. Um, iedereen kent, oh, tenminste degene die de top 100 van de jaren 60 bijhield van elk jaar... die kent Vel Dunneken, maar waarschijnlijk alleen van het nummer Walk Tall. En toch heeft Vel een aantal top 20 hits gehaald. Zoals de volgende, die binnenkomt op 34. If I Knew Then What I Know Now. If I knew then. I should have known. geluidende stem Vel een nieuw op 34. If I Knew Then What I Know Now. De volgende plaat is van een eh, volkomen ander kaliber, komt binnen op 29. Eh, Hier is The Who en Magic Bus. taste, sweetie. op nummer 29, The Who and the Magic Bus. En dan zijn we toe aan de hoogste nieuwe binnenkomer. En die komt binnen op nummer 18 en dat is dan natuurlijk... De klapper van de week! week, week. En die komt van eh, Jimi Hendrix en All Along the Watchtower op 18.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 En dat was gebaseerd op een nummer geschreven door Rimsky-Korsakov... in het jaar 1900, The Flight of the Bumblebee. En dan hebben we het natuurlijk over klassieke muziek. Um, the Beach Boys, en daar met name van Brian Wilson... die schreef het fantastisch mooie nummer... in en in trieste nummer In My Room. En dat vind ik eh, een heel erg mooi nummer. Maar er is nog een uitvoering die in mijn ogen net zo goed is als die van eh, de Beach Boys. Hier is Linda Ronstadt, In My Room. fantastische uitvoering van het nummer In My Room... geschreven door Brian Wilson en uitgevoerd door Linda Ronstadt. En dan is het nu tijd voor de tip van Willem... en die komt eh, vandaag van het album Fleetwood Mac Live uit 1980. Het nummer werd geschreven, het nummer wat we gaan horen, door Stevie Nicks... en eh, zij, eh, het was een beschouwing van Stevie over de spanningen en ruzies... die er waren bij de opnames van de LP Tusk... En ze was zeer verbaasd dat na al die, alles het rumoer bij die opnames... dat die band eigenlijk nog bestond. Het nummer heet Fireflies. En er zijn er vijf in dit geval. De vijf leden van Fleetwood Mac. Hier is Fireflies van Fleetwood Mac door tip van Willem. To be the last 1966 de groep The Q65 en het nummer heette Anne. Ehm, de zanger trouwens was Wim Bieler, natuurlijk. Eh, de volgende plaat is een beetje in de categorie hippie de muziek. De vierde single van Freddy and the Dreamers. Hier is Over You. jolie, jolie, jolie, jolie Jacqueline. Quand elle passe dans la rue, on s'extase à sa vue. Elle est belle, belle fille. Jolie, jolie, jolie, jolie, jolie, jolie, jolie, jolie, jolie Jacqueline. Jolie Jacqueline, pretty girl, jolie Jacqueline, like a pearl, jolie Jacqueline, pretty jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly jolly Jacqueline when she dances. belle, belle When she dances. Jacqueline, vol chérie, elle est belle, belle fille. Jolie, jolie, jolie, jolie, jolie, jolie, jolie, jolie, jolie Jacqueline. Jolie, jolie, jolie, jolie, jolie, jolie, jolie, jolie, jolie Jacqueline. Lucille Starr heeft drie hits gehad in Nederland. De French song Colinda en deze Jolie Jacqueline. En dat kwam uit 1965. Vier jaar later en we draaien een top 100 hit uit dat jaar. Hier is de Plastic Ono Band. Give Peace a Chance. 2, one, two, three, 4. Peace a Chance. De top 100 weer uit 1969. Eh, voor de laatste plaats van het eerste uur gaan we naar het jaar 1984. De titelsong van de film Never Ending Love. Hier is A eh, Never Ending Story, neem me niet kwalijk.